schrijft de Volkskrant. Hij was naar Congo gegaan om te bemiddelen voor Nederlandse stellen... die soms al twee jaar wachten op adoptiekinderen. Congo heeft vorig jaar alle adopties opgeschort... uit vrees dat kinderen niet goed terechtkomen. De topinkomens in de publieke sector worden verlaagd. Het wetsvoorstel van PvdA-minister Plasterk kon gisteravond in de Eerste Kamer niet rekenen op steun van coalitiegenoot VVD, maar SP, GroenLinks en PVV stemden wel voor. Topfunctionarissen mogen straks maximaal hetzelfde verdienen als een minister, namelijk 178.000 euro. Dat is ruim 50.000 euro minder dan nu. Wie vermoedt dat een buurman thuis illegaal vuurwerk heeft liggen... wordt opgeroepen om dat te melden bij Meld Misdaad Anoniem. Dat zegt Veiligheid NL in een nieuwe vuurwerkcampagne. Volgens de organisatie ligt er in deze tijd van het jaar 1 tot 2 miljoen kilo illegaal vuurwerk bij mensen thuis. Het weer, vandaag is het bewolkt met lokaal regen of motregen en een krachtige zuidwestenwind. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Wat gebeurt er nu in 023? Dit zijn de headlines. Tussenstand Serious Request dag 4. Ruim 4,5 miljoen euro. En netbezorgers moeten opgehaalde geld doneren aan Serious Request. Haarlem. 105. Verkeersinformatie. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad is op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Hoogmade... de linkerrijstrook dicht na een ongeluk. Vanaf Zoeterwouderdorp Dorp staat er 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Haarlem 105. Van stad tot strand. En van kerst tot oud en nieuw. is de mooiste tijd van het jaar. Dit is Harlem 105.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 Zo volmaakt, zoveel geluk en toch nog maar zo klein. Als je slaapt en onze liefde even rusten mag. Zie je niet dat ik de hele tijd al naar je lach. En ik kijk naar jou met heel mijn hart. Als je slaapt. Als je slaapt. Jij blijft naar me kijken verlies mij niet, niet uit het oog. Telkens veel zo onzeker, maar je ogen blijven droog. Oh, oh, oh. Jouw hartslag klinkt als muziek in mijn oren. Moeder Merel zingt, Ronde jij bent geboren. Als je slaapt en ik heel even niet met jou kan zijn. Zo volmaakt, zoveel geluk en toch nog maar zo klein. Als je slaapt, als onze liefde even rusten mag. Zie je niet dat ik de hele tijd al naar je lach? En ik kijk naar jou met heel mijn hart. Van geluk kan ik al leven. Dus neem deze glimlach jou zo graag wil geven. Eh, en ik hou van jou met heel mijn hart. This is kerstmis. Dit is Haarlem. love with you is driving me insane. I know I'm sounding stupid, but is it okay to be a woman every day? Ooh, you'll be my man now. be just fine. my traces span. All my tracks are gone. It takes a million years to find out where I'm coming from. I know I I think about all the times that you carried me. Close my eyes and cast your wind up in our family tree. Be blocking your eyes in my hands, I'd be talking directions and you had to walk exactly the way that I told you to walk, and you did it cause I was your son. I know exactly where I'm coming from. I know I don't know that much. I'm getting dumber by the year. Trying to embrace it all, even now so much older. Still feels like I'm on your shoulder. getting dumber by the year. Trying to embrace it all, even now I'm so much older. Still feels like I'm on your, on your shoulder. Goedemorgen allemaal. 89, het is 5 voor half elf op het Houtplein. En overal natuurlijk, ja. Dat is... <laughs> Goedemorgen allemaal. Straks eh, Femke de Jong met het 023 eh, nieuws. En natuurlijk de leukste muziek en eh, verslaggeving vanuit de stad. We zitten hier live vanaf het Houtplein, Haarlem 105, al de hele week. Het is voor ons ook wel een mega prestatie. Zoveel live uitzendingen op locatie. Ja, dat hebben wij ook nog nooit gedaan. Hier is een prachtige plaat van Coldplay. Dit is Ink. Got a tattoo, sit together through life. pocket knife Dit is het 023 nieuws van Haarlem 105 in samenwerking met RTV Goedemorgen. Mijn naam is Femke de Jong. We zijn afgetrapt met het glazen huis en een aantal horecagelegenheden hebben deze week ontheffing aangevraagd voor verruiming van de openingstijden. Dit betekent dat Grand Café Brinkman, Grand Café Fortuin en het wachtlokaal van 18 tot en met 23 december 24 uur per dag geopend zijn. Club XO en Café Studio zijn dagelijks tot 5 uur ochtends geopend. De sluitingstijden voor de lift, Café Storing op het Houtplein en de Polo Bar in de Lange Veerstraat zullen ook worden verlengd. Voor de precieze sluitingstijden van de horeca in Haarlem zie de site van Haarlem 105. Serious Request Update. Sloeproeiers van Sloeproeivereniging Haarlem en sloeproeiers van andere teams gaan 48 uur non-stop roeien in de grachten van Haarlem. Start op vrijdag 19 december om 12 uur en finish op zondag 21 december om 12 uur middags. Tijdens de race kunnen op elk moment onervaren roeiers tegen betaling instappen. Dus roei mee voor het goede doel. Kom kijken voor het goede doel. En doneer voor het goede doel. Check www.sloeproei-haarlem.nl Ik heb het weerbericht eh, voor je. Bewolkt en amper eh, ja, wat motregen zo nu en dan. Eh, ook een beetje een zonnetje er zo nu en dan bij. Met een maximumtemperatuur van zo'n 13 graden. Ja, ongekende hoge temperaturen. Het 023 nieuws vind je ook op haarlem105.nl en je mobiele telefoon.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 If you've succeeded and flown it. Well, Saturday night we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. just watch. Hey. En dat was uh, eh, Uptown, was dat natuurlijk een plaat die we hier eh, zeer regelmatig eh, draaien. Goedemorgen Ellen. Hele goedemorgen Jan. Heb je je vergist? nee, ik kwam alvast even proefdraaien. Dat ik weet waar ik morgenochtend tussen 10 en 12 uur. Je hield het niet meer <laughs> natuurlijk om, om toch gewoon hier te zijn. En wat leuk is, we hebben ook een mooie wandelzender. Dus morgen kunnen we even de traditionele, ja, noem het maar. Grastest doen. De grastest doen, ja. Want dit, dit komt natuurlijk helemaal dan onze bevrijdingspop met zo'n groot podium hier. een enorm podium. Ik voel me gewoon heel erg vertrouwd. Ik wil er graag ook morgenochtend opstaan En dan met de burgemeester of een van de organisatoren. Dat we dat even kunnen voelen. Ja. Ik weet niet of het gaat lukken, maar je mag je dromen hebben. Toch? Ja, precies. Ik twitter eh, niet zo gek veel. Maar ik heb vanochtend wel even getwitterd met die trap die ik daar eh, zie staan. Want die had ik eh, gisteren nog niet gezien. Daar gaan natuurlijk straks de drie DJ's naar boven. die komen dan vanaf de grote markt door de grote houtstraat heen. Ik denk, ik denk op een soort van dieblader of zo. Want ze gaan dat stuk natuurlijk niet lopen. Nee, of een leuke koets. Uh, maar ja, in ieder geval een beetje leuk versierd. En dat het niet te snel gaat. Maar ook dat ze wel een beetje op tijd op het podium komen. Want we willen wel het eindbedrag weten. Ja. Hoe vaak ben je al op de, op de Grote Markt geweest, Ellen? Eh, Elke dag eventjes. En ook steeds drukker. En, en wat ik super leuk vind, is dat het zo ontzettend gezellig is. Dus ja, dat is altijd nog maar de vraag. Als er zoveel mensen komen, dat het ook gezellig is. Maar mensen staan gezellig met elkaar te kletsen en te zwaaien. En ja, dat ziet er gewoon heel erg goed uit. Ja. Wat er een beetje gemopper over is, is dat eh, toch een beetje tegenvallende aantal bezoekers, eh, aantallen. Maar ik ben het helemaal met jou eens. Ik ben er eigenlijk heel erg blij mee. Want daardoor is die gezelligheid er nog zo in Haarlem, die we zo gewend zijn ook in Haarlem. En jij had het net over bevrijdingspop. Dat is natuurlijk dat wij daar ochtends eh, dan samen radio maken voordat er überhaupt wat gebeurt. En, en Ehm, dan komen er 100.000 mensen verspreid over een hele dag. En dan weet je al gewoon hoeveel mensen dat eigenlijk zijn. En ik denk dat elke Haarlemmer en iedereen die de grote markt kent buiten Haarlem... gewoon niet zag hoe dat zou moeten passen. Wat wel het voordeel is dat de grote markt ontzettend veel zijstraten heeft... waar ook ontzettend veel te doen is... Dus ik denk dat het bezoekersaantal ook wel geleidelijk toeneemt. Maar doordat die uh, podia die er omheen zijn, zoals mhm. op de Nieuwe Groenmarkt, die zijn zo ontzettend goed geprogrammeerd. Dat mensen wel even hun gezicht willen laten zien op de grote markt. Voor de sfeer gaan, de jongens zeker willen aanmoedigen. Maar zich ook heel goed kunnen voorstellen dat je dan even naar een ander plein gaat. En dat je daar ook ontzettend veel lol kan hebben. Ja, heb je, de, heb je de stunt van eh, Gerard Ekdom eh, nog meegekregen? Met zijn kersthit? Met zijn kersthit, ja. Fantastisch. Dat is echt, uh, staat ook gewoon op nummer 1. Het is echt, ja, wel gaaf natuurlijk. En het is ook nog wel een goed nummer. Zullen we ze verdraaien? Ja, graag.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 From now on, I'll be loving you. When the flakes are falling, this year I won't let you down. Cause now it's you and me underneath the Christmas tree can mooi hoor. Ja, niet voor niks. Eh, hij heeft er toch echt eh, goed werk van gemaakt, hè? Ja, en vooral dat het zo leuk wordt opgepakt. En vooral die, dat interview natuurlijk. Dat hij in een slaapkamer stond. En dan een beetje Engels ging. Nou ja, jij zag het allemaal. Als je het allemaal via de tv eh, kon volgen. Want dan was de <laughs> verrassing er wel af. Maar op het moment dat het natuurlijk live ging, gebeurde dat niet. En, en toen kwam het tot ontknoping. Ja. En, nou ja, niemand had het door. Nee, precies. echt, ook domine echt zo van ja, die zat er helemaal in. En eh, van, eh, vanmiddag eh, of van, vanochtend gaat, gaat hij trouwens, Gerard Ekdom, dit. want hij had afgesproken als het nummer 25.000 euro oplevert. Dan gaat hij het ook live spelen. Dus dat schijnt hij vanmiddag of vanochtend te gaan, te gaan doen in het glazen huis op de, op de Grote Markt. Je luistert naar Haarlem 105 voor Heemstede en Haarlem. Ja, gisteren ook wel een triest moment. Hè. Ik, ik zat ehm, te kijken naar, ehm, naar, naar, even naar de televisie. Eh, naar 3FM. Eh, en eh, die hadden een live schakeling met, met, ehm, met RTL Boulevard. En daar werd het nieuws ook bekend gemaakt. Ehm, Gerard Ekdom die werd er echt mee geconfronteerd van, eh, eh, in, in een live-schakeling. Hij hoorde het eh, dat Joe Cocker was overleden. Ja, dat we, ja, 70 jaar oud, vrij plotseling voor ons. Hij bleek al een tijd ziek te zijn, longkanker. Dus daarmee denk ik voor de mensen in zijn omgeving wel bekend dat het steeds ernstiger werd. Maar dat was volgens mij in de muzikale wereld van DJ's niet helemaal doorgedrongen dat dat eraan zat te komen. Nee klopt. Ik, eh, ik zat ook te kijken. Ik denk van, hé. Hey. En eh, een paar dagen daarvoor, nou ja, is ook een eh, gigant hoor. In, in Duitsland, Udo Jorgens overleden. ja, dat zegt ons heel weinig. Maar het is echt een soort Marco Borsato van, van Duitsland. En dan nog wat groter. Maar ik denk ook dat op het moment dat je liedjes hoort... en ook omdat er zo ontzettend veel vertaald is van hem... dat je toch veel meer van zijn repertoire kent dan dat mensen nu vermoeden. Ja, maar goed, even terug naar Joe Cocker. Jij, hebt hem, hebt hem ontmoet. Ik heb hem zelfs een hand gegeven. Wauw. Ja, ik, ik, moet zeggen, tot, eh, het was me ook even ontschoten. Ik weet het wel dat ik hem heb ontmoet. Maar dat was niet het eerste waar ik gisteren aan dacht. En vanmorgen dacht ik in maar ik heb hem gewoon ontmoet. Ik heb hem gewoon een hand gegeven. En, wanneer, wanneer, was dat? In, in ja, welke Begin jaren 90. Natuurlijk voor Haarlem 105. Toen was er bij halfweg namelijk een, groot popfestival. Dat is er niet meer. Dat heb je nu allemaal andere festivals. Um, halfway Amsterdam. Ik weet niet, je had daar allemaal variaties op. En eh, toen ben ik met eh, Sandra, um, ex-vriendinnetje van oud-collega Pedro. Dan weet je een beetje hoe lang geleden dat is. Uh, dus volgens mij begin jaren 90. Sheryl Crow trad op. Nou, dat vind ik een hele leuke artiest. En ehm, we hebben zelfs op het podium gestaan achter Sheryl Crow, die op dat moment achter de vleugel zat. En toen liepen we met haar mee terug. En toen kwam ineens Joe Cocker aan. En, en, die heel klein mannetje. Ik vond hem ineens echt heel erg groot. En ik ben niet lang, dat kun je echt niet zeggen. En ehm, heel vriendelijk. En we kregen een hand. En ik kan me niet eens meer herinneren of we die microfoon onder zijn neus geduwd hebben. <laughs> Het staat dan ook ergens op tape. En ik denk dat het de jaren niet heeft overleefd. Dat dat ergens verkleefd bij mij op zolder ligt dan. Want ik kan me niet voorstellen dat ik het heb weggegooid. Maar ik had het niet voor je mee kunnen nemen. Maar wat een aardig man. Ja, dat, dat hoor ik eh, inderdaad van iedereen. En hij kon ook ja, nummers van anderen kon die echt weer ja, nieuw leven in, uh, in blazen. En daar is hij ook ja, heel bekend eh, mee geworden. Zullen we een nummer van hem draaien? Van, van Joe Cocker? We hebben hier even in de, in de computer zitten grasduinen. Want dat is best wel ja, lastig. Hè? eigenlijk with, with, a Little Help from My Friends is natuurlijk wel ja, toepasselijk. Maar dat hebben al heel veel mensen gedaan. om, om nu Summer in the City te gaan draaien. Nou. En iets van zijn laatste cd is misschien ook niet helemaal. Dus, jij mag hem aankondigen. Oh, ehm, ja. <laughs> Wacht even, Moet je toch even kijken. Ja, toch, eh, Joe Cocker en You Can Leave Your Head On. Blokker was dat natuurlijk. En uh, je kan het gelijk zien, hè. De, man is dan overleden. En eh, nou, dan staat hij gelijk op eh, nummer 4 in de, in de albumcharts. er zijn er altijd veel mensen die dan ja, al die liedjes van Joe Cocker nog eens een keer willen horen. En eh, ja, dat zie je dan gelijk in de, in de, in de chart staan. En dat eh, geldt trouwens ook voor het evenement eh, wat we hier in Haarlem hebben. Want ja, we draaiden net al Gary Vonbeck. het <laughs> I'll Be There For This Christmas staat op 1. Eugene staat nog op 2. op, op twee. En Galantis, misschien dat ik die plaats straks ook nog wel eens even ga draaien... met Runaway, You and I. Die gaan ze zeker hier woensdag op het hoofdpodium ook draaien. Hozier met Take Me to Church staat ook heel eh, hoog eh, in, in de... dat is het nummer waarmee de, ja, de, de DJ's het huis ingingen. Maar wat ook wel opvallend is, en misschien ga ik het straks wel even stiekem draaien... want ik ben eh, er ook wel een beetje fan van. Madonna heeft ook een nieuw album uit. Of in ieder geval, dat album moet nog uit gaan komen. Ze heeft in ieder geval een aantal nummers daarvan al uitgebracht. En ja, dat scoort, dat scoort goed. Ehm, ja, je kunt in Haarlem eh, nog steeds gewoon lekker terecht, want het is eh, gezellig druk in, eh, in Haarlem. op de Grote Markt kun je terecht, op het Glazen Huis, op het Nieuwe Groen Markt is een mooi podium. Daar zijn vandaag ook weer optredens. Even kijken of ik dat erbij kan pakken wat we daar ook weer hebben. Oh ja, om 11 uur begint daar de brakke uren. Uh, en dan om 3 uur Zazie, Polaroid View om 4 uur. De Cosmic Carnival om 5 uur. De Elementary Penguins om 6 uur. En de Bird of Joy om 7 uur. En dan om uh, eh, 8 uur, ja, dan gaat echt het, uh, het zeildoek eraf. Want dan 90 is Now... Dus eh, dat, wordt, eh, wordt een heel. Ja, is al, eh, alle dagen is daar al, al groot feest op de nieuwe groenmarkt. En de horeca-ondernemers die daar in die buurt zitten, die hebben geen klagen. Want dat, gaat, <laughs> ja, dat is echt een, een, leuk, een leuk plein, is dat. Ze hebben het podium ook heel mooi opgesteld, zo tegen de Witte Kerk aan. Dus het ziet er echt fantastisch uit. Morgen staat dat podium er ook nog. Maar dan zijn er geen optredens meer. Dan worden de grote televisieschermen, ja, die hangen hangen er nu ook al in de tent. En dan eh, kun je vanaf drie uur daar de tv-uitzending gaan eh, volgen. Vanaf het hoofdpodium hier op het, eh, op het Houtplein. Want ja, er worden heel veel mensen verwacht. En hier op het Houtplein kunnen maar gering aantal mensen ja, staan. Dus op een gegeven moment is het hier vol. En dan kun je dus op schermen in Haarlem, in de rest van de stad, kun je dat dan gaan volgen. Um, ja, misschien dat uh, onze verslaggever Johan eh, daar ook wel is geweest. Ik ga er straks even aan hem vragen. Hij zit hier uh, schuin tegenover me, druk met, met de montages van, van alles. Dus ik ga hem eens even vragen of hij onder andere bij Café Stiels is geweest. Want daar zijn nog steeds de Jam for Life sessies. En Bosaris heeft daar gisteren ook opgetreden. En ja, een beetje soul, hè? both sides. Commissaris was dat. En uh, ja, het is leuk zo die dagen voor kerst om ook kerstplaatjes uh, te draaien. En deze is ook heel mooi van Ariana Grande. Santa Bel, Santa Tell Me heet die. Tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa tell